Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan dit weekend niet meer overal dansen in de club. De laatste tijd lopen de besmettingscijfers weer op. Vooral jongeren raakten besmet tijdens het uitgaan. En daarom doen meerdere clubs en discotheken hun deuren weer dicht. Deze DJ heeft er gemengde gevoelens bij. Ze zou dit weekend eindelijk weer gaan draaien in een club in Amsterdam. Nou, allereerst vind ik het heel goed dat Club Nix hun verantwoordelijkheid pakt. En dat ze eh, hun bezoekers, personeel en artiesten graag veilig willen houden. Maar het is natuurlijk wel super jammer. Want ik zou ehm, de grote zaal gaan draaien. Ehm, en ja, dat was natuurlijk wel heel erg tof geweest na al die tijd. Het kabinet heeft de deskundigen van het OMT om een advies gevraagd over de situatie. Morgen horen we daar meer over. De extreme hitte in Canada is vrijwel zeker veroorzaakt door klimaatverandering, zeggen wetenschappers. Vorige week werd het in delen van het land bijna 50 graden. Het lijkt erop dat extreme temperaturen nog harder stijgen dan verwacht. In Botswana is voor de tweede keer in een maand tijd een enorme diamant gevonden. Het ding past niet echt in een trouwring, want het vult de handpalm van een volwassen man. De edelsteen is 1174 karaat, schrijft ABC Nieuws. Waarschijnlijk gaat het om de op twee na grootste diamant ooit. Een paar weken geleden werd in het Afrikaanse land een diamant gevonden die net iets kleiner was. Terwijl Engeland en Italië zich opmaken voor de finale van het EK voetbal... moeten wij die eerst weer eens zien te halen. De KNVB, onze voetbalbond, is hard op zoek naar een nieuwe bondscoach. Bij het AD weten ze dat de KNVB helemaal inzet op één man. The dead, the dead of the Gladiolas. The fans are shouting every week... Louis van Gaal's army! Van Gaal zou de ervaren man zijn die Oranje weer op de rails moet krijgen... voor de WK-kwalificatiewedstrijden begin september. Van Gaals laatste trainersklus eindigde in 2016 bij Manchester United.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 Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the one things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. We stole and control. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. raise a toast Enjoy the show ZFM an unknown Can you sparkle in my the universe connected.